4 uur. Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU... wordt mogelijk met twee maanden uitgesteld. Volgens de krant The Telegraph overweegt de Britse premier May het uitstel... als haar Brexit-deal opnieuw wordt weggestemd door het parlement. Die stemming is met twee weken uitgesteld... zodat May meer tijd heeft om te onderhandelen. The Guardian meldt dat de EU bij een uitstel de uittreding liever verplaatst naar 2021... Volgens de krant wordt de EU steeds ongeduldiger over de aanpak van May. Ingewijden schatten de kans op een no-deal brexit op dit moment op meer dan 50 procent. Steeds meer scholieren hebben een bijbaan. Volgens het CBS deed vorig jaar bijna de helft van de jongeren tussen de 15 en 20 jaar betaald werk. In 2013 was dat nog zo'n 42 procent. HAVO-leerlingen hebben het vaakst een bijbaan, VMBO is het minst. De meeste scholieren werken als vakkenvuller, kassamedewerker of krantenbezorger... Daarmee verdienen ze gemiddeld zo'n 1600 euro per jaar. Op het Franse eiland Corsica zijn verschillende bosbranden ontstaan. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. Het zou gaan om 15 verschillende brandhaarden. In één nacht is bijna 1500 hectare natuur in vlammen opgegaan. De grootste brandhaard is in het noordwesten van het eiland, bij Calvi. Daar is al 1200 hectare natuur afgebrand en het vuur is nog niet onder controle. Bosbranden in de winter zijn op Corsica uitzonderlijk. Ze zijn waarschijnlijk ontstaan door de extreme droogte op het eiland. Bij de presidentsverkiezingen in Nigeria zijn minstens 39 doden gevallen. Onder de doden zijn meerdere officiële waarnemers. De verkiezingen zouden vorige week al worden gehouden... maar moesten worden uitgesteld door logistieke problemen en het slechte weer. De uitslag wordt over een aantal dagen verwacht. Het weer, het is een heldere nacht met kans op mist. De temperatuur daalt naar 0 tot min 2 graden. Morgen opnieuw veel zon.